De uitvaartplechtigheid van prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma is volgende week zaterdag in de Italiaanse stad Parma. Dat is bekendgemaakt door de familie van de prins. Die overleed vanochtend aan de gevolgen van kanker. Overmorgen komt zijn lichaam aan op Paleis Noordeinde in Den Haag, waar hij een paar dagen wordt opgebaard. Maandag wordt prins Carlos Hugo naar Noord-Italië gevlogen. In Parma en Piacenza kan het publiek afscheid van hem nemen. Op zaterdag wordt hij in Parma bijgezet in het familiegraf. Die plechtigheid is alleen voor genodigden. Nog niet bekend is wie er namens de Nederlandse regering aanwezig is bij de uitvaart van prins Carlos Hugo. De Belgische preformateur Di Rupo gaat door met zijn opdracht. Dat is bekendgemaakt na een bezoek van Di Rupo aan koning Albert. Vooraf waren er speculaties dat hij vanwege het stroeve verloop van de coalitiegesprekken zijn opdracht zou teruggeven. De komende dagen praat de koning zelf met de fractievoorzitters van de partijen die in aanmerking komen voor een nieuwe Belgische regering. Vanaf zaterdag gaat Di Rupo dan door met zijn werk. Volgens het paleis blijkt uit het tussentijds verslag van Di Rupo dat er de afgelopen tijd belangrijke vooruitgang is geboekt. Een van de terreinen die nog uitgebreid moeten worden besproken is de Waalse en Vlaamse autonomie na de geplande staatshervorming. Op het IJsselmeer is een kitesurfer om het leven gekomen, een man van 26 uit Amsterdam. De touwen van zijn vlieger raakten door de harde wind in de knoop. De man verloor de macht over de kite en sloeg tegen de dijk in de buurt van Hoorn. Hij was op slag dood. Vrienden van de man zagen het ongeluk gebeuren. Het weer... Vannacht langs de kust kans op een bui. Morgen zijn er afwisselend zon en stapelwolken en kan een enkel buitje vallen. Het wordt 20 graden. Na morgen wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft